Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Bij Israëlische bij Palestijnse tieners om het leven gekomen. Tien anderen raakten gewond, zeggen Palestijnse bronnen in de gezondheidszorg. Eerder vandaag raakten drie Israëliërs gewond... toen er vanuit de Gazastrook meer dan 100 raketten werden afgeschoten. De afgelopen maanden is de spanning rond de Gazastrook weer toegenomen. Bij protesten die eind maart begonnen... vielen tot nu toe meer dan 120 doden. Op Mallorca is een jonge Britse toerist om het leven gekomen... door een val uit een appartementencomplex. Het 18-jarige slachtoffer viel van een verbindingsbrug... tussen twee delen van het complex. Hij viel 20 meter naar beneden. Een medewerker vond zijn lichaam de volgende ochtend in de tuin. De man is de derde jonge Britse toerist dit jaar... die is omgekomen door een val in dit vakantiecomplex op het Spaanse eiland. Britse reisorganisaties waarschuwen de vakantiegangers goed op te passen... op de hotelbalkons. Ook morgen stoppen er de hele dag geen intercities in Hilversum. Daar woedde eerder vandaag brand langs het spoor... in een transformatorhuisje van ProRail. Veel treinen van en naar Hilversum vielen uit. Omdat het transformatorhuisje veel schade heeft... staat er minder spanning op de bovenleiding. Daardoor is er niet genoeg stroom om intercities in Hilversum te laten stoppen. Ze rijden Hilversum voorbij en maken in plaats daarvan een stop op station naar de Bussum... dat normaal gesproken geen Intercity station is... De sprinters stoppen wel in Hilversum. De stankoverlast rond varkenstallen is vaak te hoog. Dat komt doordat de luchtwassers in de stallen niet goed werken... melden fabrikanten en leveranciers aan zuur. De apparaten die de stankoverlast met zo'n 80% moeten terugdringen... verminderen in de praktijk de stank vaak maar met zo'n 40%. Veel luchtwassers zijn van slechte kwaliteit. Het weer vannacht is het helder, minima liggen rond de 12 graden. Morgen opnieuw volop zon... Dan wordt het tussen de 24 en 29 graden.